Jobboot met het NOS De IJssel bij Zutphen is weer grote schepen te hoge golven zouden veroorzaken. Dat water kon in het cruiseschip terechtkomen. Nu mogen vrachtschepen onder begeleiding van Rijkswaterstaat weer langs het cruiseschip varen. De prijzen van de Nederlandse kinderjury zijn bekend. Het boek Elvis Wat, miljonair, van Wanon Sikkel... heeft gewonnen in de categorie 6 tot en met 9 jaar. En 100% Coco, dagboek van een modeblogger van Nicky Smit... heeft in de categorie 10 tot en met 12 jaar gewonnen. De Nederlandse kinderjury werd in 1988 ingesteld... en is de jaarlijkse publieksprijs voor kinderboeken. Voor het wooncomplex in Amersfoort, waar Sietse van der Vee woont, hebben ruim 100 mensen gedemonstreerd. Ze zijn het niet eens met de komst van de pedoseksueel die boven een kinderdagverblijf is gaan wonen. Gisteren werden bewoners per brief door de burgemeester van Amersfoort op de hoogte gesteld van de komst van van der Vee. De bewoners hebben ook zo'n 400 handtekeningen verzameld en aangeboden aan de burgemeester. Op internet is ook een petitie gestart tegen de komst van Sietse van der Vee naar de wijk in Amersfoort. Volgens RTV Utrecht was er veel politie op de been, maar de demonstratie is rustig verlopen. De Duitse Formule 1-coureur Nico Rosberg heeft de grote prijs van Oostenrijk gewonnen. De Duitser bleef zijn teamgenoot Lewis Hamilton voor. Felipe Massa eindigde als derde. Het was de derde zege voor Rosberg dit jaar. En dan nog het weer. Geregeld zon vandaag, maar op sommige plaatsen wat meer bewolking. In het noordoosten bovendien een kans op een bui. Temperatuur uiteenlopend van 17 tot 20 graden. Morgen volop zon en overwegend droog. Temperatuur dan rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A4 van Hoofdvliet naar Vlaardingen staat bij Vlaardingen-Oost 2 kilometer file door wegwerkzaamheden aan de A20.